Daarmee is er geen meerderheid meer voor 27 juni als verkiezingsdatum. Volgens de PvdA moet de verandering worden gezien als gebaar in de richting van andere partijen. Een grote minderheid in de Kamer klaagde gisteren dat er bij verkiezingen op 27 juni te weinig voorbereidingstijd zou zijn. Het kabinet beslist uiteindelijk over de verkiezingsdatum. In de Syrische hoofdstad Damascus is een autobom ontploft. Volgens de staatstelevisie zijn zeker drie mensen gewond geraakt. Het regime zegt dat gewapende terroristen achter de aanslag zitten. Explosie was in een populair winkelgebied vlak buiten het stadscentrum. Sinds het staakt het vuren op 12 april inging is het bestand geregeld gebroken. KPN gaat de aangekondigde reorganisatie versneld doorvoeren. Eind volgend jaar moeten er 4 tot 5.000 banen zijn geschrapt van de, van de in totaal 20.000 banen in Nederland. Het telecombedrijf heeft een slecht eerste kwartaal achter de rug. De netto winst halveerde naar 288 miljoen euro. KPN heeft veel last van de opmars van de smartphone en het mobiel online zijn van consumenten. Bij een verkeerscontrole op de A7 bij Jouren heeft de Belastingdienst op 25 auto's beslag gelegd. De politie hield de controle gisteren samen met de Belastingdienst. De eigenaren van de auto's moeten binnen een paar dagen hun belastingschuld betalen, anders zijn ze hun auto kwijt. De eigenaren van de auto's hadden gezamenlijk nog een belastingschuld van bijna 4 ton openstaan. Het weer vanmiddag buien met kans op onweer en hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt een graad of 13. Morgen eerst droog en veel zon. In de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Dit was het. De zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A9 tussen Alkmaar en Dorp en op de A37 tussen Hogeveen en Duitsland.